Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Hamas roept Palestijnen in Jeruzalem op om zichzelf massaal op te sluiten in de Al-Aqsa-moskee en de deuren te barricaderen. Dat zou vandaag moeten gebeuren bij het eerste vrijdagmiddaggebed in de Ramadan. Tot nu toe verloopt de Ramadan relatief kalm in Jeruzalem, mede doordat Israël toestaat dat er veel meer moslims in de Al-Aqsa-moskee bidden dan vorige jaren. Vandaag worden er zo'n 50.000 gelovigen verwacht. Hamas zegt dat de oproep aan hen om zich in de Al-Aqsa te verschansen... bedoeld is om de moskee te beschermen. In Den Bosch is gisteravond een jongen beschoten. Hij raakte zwaar gewond. Er werd een traumahelikopter opgeroepen om hulp te verlenen... en de jongen is naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou buiten levensgevaar zijn. Het gebeurde op een kruising bij het Prins Hendrik Park in Den Bosch. De leeftijd van de jongen is onbekend. Brabantse media spreken van een minderjarige jongen, de politie van een man. De dader is nog voortvluchtig. Eindhoven Airport gaat begin 2027 vijf maanden dicht voor een renovatie van de start- en landingsbaan, melden bronnen aan de Telegraaf. De baan krijgt installaties waarmee vliegtuigen ook in de mist kunnen landen. De luchthaven heeft maar één baan en dus kan er begin 2027 maandenlang niet worden gevlogen. Ongeveer 10% van de vakantievluchten in Nederland vertrekt vanaf Eindhoven Airport. De autoriteit Consument en Markt heeft meerdere websites uit de lucht gehaald van de elektronica webwinkel TI84 Shop. Er waren veel klachten binnengekomen, onder meer over lange levertijden en problemen met terugbetalingen. Ook werden negatieve recensies geblokkeerd. Het is de eerste keer dat de ASM, ACM gebruik maakt van zijn bevoegdheid om een webwinkel offline te halen. TI84 Shop was in oktober al een keer gewaarschuwd.